En dat heb ik nog nooit gehoord. <laughs> ik moet naar Amsterdam. Ik moet naar mijn werk. Weer twee de eerste weken. En ik kan er nu helemaal niet geraken. Dus Best wel stom. Ben je net begonnen? Ja, ja net begonnen als een baartender in eh, Hardrock. Dus ik moet echt, eh, echt heel dringend naar Amsterdam Het komt allemaal door een storing in het planningssysteem van de NS. Het bedrijf laat weten dat er in ieder geval tot 8 uur vanavond nog geen treinen gaan rijden. Treinen van andere vervoerders rijden wel. Willem Engel is weer opgepakt. Volgens het OM overtrad hij de regels van zijn voorwaardelijke vrijlating. Er loopt een zaak tegen Engel vanwege opruiing en een eis om hem voorlopig weer vrij te laten... was dat hij niets op social media mocht posten. Volgens een vriendin die de arrestatie filmde heeft hij dat ook niet gedaan. Eh, we waren net onderweg naar de demonstratie waar Willem zou spreken. En we worden weer van de weg geplukt zogenaamd schending van de schorsingsvoorwaarden... terwijl die niet op Facebook, niet op Twitter, op geen enkel platform is geweest. Maar wat de viruswaarheid voorman precies verkeerd heeft gedaan... is niet helemaal duidelijk, dat wil het OM niet zeggen. En een zinderende finale in de Ronde van Vlaanderen net. Het leek erop dat toerwinnaar Pogacar en de Nederlander Mathieu van der Poel... samen gingen sprinten om de winst. Maar op het laatst kwamen er nog twee bij. Ja, dan moeten ze echt gaan oppassen hoor. Als ze er al bij zijn, Madouas en Van Baarle die nu gaan aansluiten... Ja, dat denk ik toch gewoon dat Van der Poel en Pogacar sneller moeten zijn. Pogacar en Van der Poel. Het is Madouas die binnendoor komt. Het is Van der Poel die op kop rijdt. Van der Poel die gaat uit de sprint winnen. Van der Poel. Hou vol Van der Poel. Het is Van Balen die op de tweede plek rijdt. Het is Mathieu van der Poel die gaat winnen. En Dylan van Balen wordt tweede en 1-2 voor Nederland. Mathieu van der Poel, Dylan van Balen, Madouas. En dan uiteindelijk Pogacar als vierde. Het is de tweede keer voor Van der Poel. Twee jaar geleden won die Vlaanderen's mooiste ook al. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen is nog bezig over ongeveer een half uur. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. In de loop van de nacht stijgt de temperatuur weer. En morgen krijgen we dan een bewolkte dag met flink wat regen en wind. En het wordt een graad of acht.